Levi van Eck met het NOS-journaal. Wie op vakantie boodschappen doet... is in vier van de vijf populairste vakantielanden duurder uit dan thuis. Alleen in Spanje zijn voedingsmiddelen goedkoper dan in Nederland. Dat meldt het CBS. Nederlanders gaan in de zomer het vaakst op vakantie naar Frankrijk... Duitsland, Spanje, Italië of Oostenrijk. En vooral in Oostenrijk zijn de boodschappen duur. Restaurants zijn juist veel goedkoper in populaire vakantielanden. Ter Apel krijgt twee jaar lang extra politie-inzet. De agenten worden ingezet om de overlast vanuit het opvangcentrum voor asielzoekers te verminderen. Ook komt er een politieloket in het dorp. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Als bewoners van het opvangcentrum de regels overtreden... kunnen de agenten een gebiedsverbod voor heel Ter Apel opleggen. De gemeente wil al langer extra politie inzet in het dorp. De gemeenteraad van Amsterdam trekt tientallen miljoenen uit... om te voorkomen dat de afvalenergiecentrale AEB gesloten moet worden. Die beslissing werd genomen tijdens een besloten spoedvergadering... melden het Parool en de Telegraaf. Vrijdag werd bekend dat vier van de zes verbrandingslijnen worden stilgelegd... omdat de veiligheid van het personeel niet kon worden gewaarborgd. En daardoor loopt de velverbrander veel geld mis en dreigt acute sluiting. In Mexico is de allerlaatste Volkswagen Kever van de band gerold. Dat gebeurde onder begeleiding van een Mexicaans orkest... en ook het fabriekspersoneel was massaal aanwezig... om het blauwe exemplaar uit te zwaaien. De eerste kever werd ruim 80 jaar geleden gemaakt in Nazi-Duitsland... in opdracht van Adolf Hitler. En sinds die tijd heeft de auto verschillende keren een ander uiterlijk gekregen. Volkswagen stopt met het maken van de kever... omdat het bedrijf zich meer wil richten op elektrische auto's. Het laatste exemplaar komt in een museum terecht. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt wat regen. Later vannacht is het op de meeste plaatsen droog.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 goodbye love. I tried to stitch it up a billion times. It's so happy and I hope the story of you. I, goodbye love. disagree, there's more to us. you the can't break. Still they want her to crawl, fuck them all, you just gotta go sky.